Cause my heart can't take it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 If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. please don't let it show. Oh. that said so your love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 Zandvoort. ZFM.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 guitar Well, excuse me Guess I'm mistaken you for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 In Zwitserland is de eigenaar van het café opgepakt waar in de nieuwjaarsnacht brand uitbrak. Daarbij vielen 40 doden en meer dan 100 gewonden. De eigenaar van de bar werd vanochtend verhoord en daarna aangehouden... omdat hij anders mogelijk op de vlucht zou slaan. Het aantal aanslagen met explosieven is afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van de politie. De meeste aanslagen worden met zwaar vuurwerk gepleegd. Het weer vanavond en vannacht valt weer op veel plaatsen sneeuw... met temperaturen rond het vriespunt.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 you call me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 I want it back. I ain't crying not over you. Get it through your head. I thought I told you. Why'd you FM. Where.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 Your loneliness is everlasting I still fear you But I hear you Loudly Screaming Please wait for me, 'cause I don't wanna hurt you And I don't wanna lose this love This love Se cerco Lo vedo L'amore va veloce 在一点。